Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In een rijdende trein tussen Alkmaar en Uitgeest zijn gisteren mensen gewond geraakt bij een explosie. Dat gebeurde in een elektriciteitskast. Iemand liep daarbij een hoofdwond op, drie anderen werden onwel door de rook. De 600 inzittenden konden niet zomaar uit de trein. Ze moesten wachten tot ze in twee andere treinen verder konden. Hoe de elektriciteitskast kon ontploffen wordt nog onderzocht. Canada voert toch geen techbelasting in voor Amerikaanse bedrijven als Meta, Amazon en Apple. Dat zou die bedrijven ongeveer 3 miljard dollar kosten en daar was president Trump boos over. Hij noemde het een regelrechte aanval op de VS. Doordat Canada techbelasting toch niet invoert, praten de landen nu weer verder over een handelsdeal. Pas op als je in de hitte vandaag verkoeling zoekt. In tientallen plassen en meren geldt een waarschuwing voor blauwalg. De symptomen zijn dat je huidirritatie kunt oplopen, dat je geïrriteerde ogen kunt krijgen, maagdarmproblemen. Als je heel veel binnenkrijgt, ook wel eh, levensschade kunt oplopen. Vanaf 10 uur geldt in heel het land het hitteplan. Blijf uit de warmte, drink genoeg water en let een beetje op elkaar. Bij voetbalclub DCG in Amsterdam was gisteren het Abdelak Nouri toernooi. De voetballer van Ajax kreeg acht jaar geleden een hartstilstand op het veld... en hield daar zwaar hersenletsel aan over. Bij het toernooi was een opvallende coach, oer-Feyenoorder Willem van Hanegem. Was het voor de organisatie nog lastig om u naar Amsterdam te krijgen? Nee, nee, want ik kan de familie heel goed. Dus eh, dat is helemaal geen probleem. Eh, en nou, heet dus Nouri, maar het had ook andere naam kunnen zijn. Maar dit zijn gewoon geweldige mensen. Met het toernooi is geld opgehaald om bijvoorbeeld AED's van te kunnen kopen. Die kunnen opgehangen worden op plekken waar ze niet vanzelfsprekend hangen, zoals bij voetbalpleintjes. En het weer nog stralend zomerweer met vanmiddag wel een paar stapelwolken. In het noorden en op de Wadden wordt het minimaal 25 graden. In het midden en zuiden kan het wel 33 graden worden.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 Come on, baby. Yes, sex pills can't take it no more. I gotta have it, yes, that's what you way feel. Your sex appeal. I want it. Girl, you know I want your love. Your sex appeal. Come on, baby, give it up to me.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 omdat er tropische temperaturen worden verwacht. Het advies is om genoeg te drinken en uit de warmte te blijven. Ook adviseert het RIVM om te letten op kwetsbare mensen. In Idaho in de Verenigde Staten zijn twee brandweermensen doodgeschoten. Brandweer was afgekomen op een melding van een bosbrand... waarna een schutter het vuur op hen opende. Later werden het lichaam en het vuurwapen van de schutter gevonden. De Canadese techbelasting voor Amerikaanse technologiegiganten is van de baan. Het Canadese ministerie van Financiën schrijft dat de gesprekken met de VS over een handelsdeal nu weer zullen worden opgestart. Het weer, vandaag zonnig en warm. Het wordt 25 tot 33 graden. Dit is ZFM. vanuit Zandvoort. ZFM. Where is the moment we needed the most? You kick up the lead. Cause you have is lost Cause you had a hard to stop.